Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De missionair premier Rutte denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de oproep van de EU om meer hulp aan de Gazastrook toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het de steun behoudt, zei Rutte na afloop van de EU-top. Daar werden de EU-leiders het eens over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors... om hulp te kunnen leveren aan de Gazastrook, maar die mag niet terechtkomen bij Hamas. Over de formuleringen werd lang gediscussieerd. Met name Duitsland wilde Israël niet te veel voor het hoofd stoten... terwijl vooral Ierland uitgesproken pro-Palestijns is. Forumleider Thierry Baudet zegt dat hij een behoorlijke bult heeft overgehouden aan de klap die hij kreeg in Gent. Hij werd met een paraplu op zijn hoofd geslagen vlak voordat hij een lezing zou geven bij een conservatieve studentenvereniging. Baudet noemt het heel naar dat dit is gebeurd en zegt dat het een gevolg is van een enorme demoniseringscampagne. Zijn lezing in Gent ging wel door. De dader is aangehouden. Voordat hij Baudet aanviel riep hij in het Oekraïens... nee tegen fascisme, nee tegen Poetinisme. Het Amerikaanse leger zegt dat een Chinese straaljager deze week gevaarlijk dicht bij een Amerikaanse B-52 heeft gevlogen. Op een gegeven moment was de afstand maar drie meter, zeggen de Amerikanen. Het gebeurde boven de Zuid-Chinese zee, waar de B-52-bommenwerper volgens het Amerikaanse leger een routinevlucht maakte in het internationale luchtruim. De Chinese piloot zou onveilig, onprofessioneel en te hard hebben gevlogen... en daarmee bijna een botsing hebben veroorzaakt. Volgens de Amerikanen is het sinds 2021 al zeker 200 keer gebeurd... dat Chinese vliegtuigen heel dichtbij kwamen. Het weer. Vannacht hier en daar regen.